voetbalfans, maar de politie heeft niemand hoeven arresteren. Er waren zo'n 100 fans op het Leidseplein. Ajax kon vanmiddag kampioen worden, maar doordat Feyenoord van AZ won, gebeurde dat niet. Ajax is na de overwinning in Enschede wel zo goed als zeker van de titel. Na de wedstrijd bleef het rustig in en om het stadion. Er was extra politie ingezet, maar de meeste supporters vertrokken al snel uit Enschede. Bij een aanval op een kerk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een dode gevallen. Vijftien kerkgangers raakten gewond. Iemand liet tijdens de kerkdienst een granaat ontploffen. Tijdens de aanslag waren er zo'n 50 mensen in de kerk. Het is nog onbekend wie de granaat heeft gegooid. Sommige kerkgangers denken dat de aanslag een vergelding is van inwoners van een nabijgelegen dorp.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 En zijn track Morning. Volgende artiest is Arturo Maya Orga. En ik denk dat het een haar is met de cd Lucid Dreams. De playlist kan je meelezen op de website van ZFM Zandvoort, zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma info. Ik wens je heel veel luisterplezier. gedun, maar soft to draw. I hacked him to pieces small. I cut him down to pieces small. Van shake she died for me. I wish I were where her lies. Night and day, me she cries. that I were on Fat Connolly. Oh, Helen Fay, beyond compare. A Lucky Garland's Farley Hella in my heart of a man until the day I die. I wish I were. certain day Me she cries Oh that I wear Where her lies On that good Connolly To larn To sell for her mammy three hangs of fine yarn She met with a young man along the highway Which caused this young lady to ramble and stray Sit down beside me, I mean you no harm Sit down beside me, this new tune to learn. Here is three guineas, your mommy to pay. So hang by your yarns till the next market day. They sat down together, the grass was so green, and the day was the fairest that ever was seen. By the look in your eye would lead angels astray, and I could lie in your arms till the next market day. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here is three guineas, your mommy to pay. So hang by your yarn till the next market day. She went on and the words that she said Are the air that me rings around my head And I will go find him by land or by sea Till he lends me the tune called The Next Market Day Sit down beside me, I mean you no harm Sit down beside me, there's new tune to learn Here is three guineas, your money to pay So hang by your yarns till the next market day thank you laatste track in dit programma Piesel Radio aflevering 775 hier op ZFM Zandvoort. En het was van Zacht Niet Om, zeg ik het allemaal goed? Ja, The Spirit of Yoga. En dat allemaal van het, eh, ons eigen Haarlemse label Oriane Music. Zo ook de laatste track, die komt van de cd Water and Light.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 Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied provincie Zuid-Holland maakte eerder bekend dat er sinds 2003 131.000 ton afval met asbest is gestort. Maar de NOS heeft documenten waaruit blijkt dat dat ook voor 2003 gebeurde. De provincie zegt in een reactie dat er weinig aan de hand is, omdat het gaat om afval dat was verpakt. In Utrecht is de Vrijmarkt begonnen die traditiegetrouw wordt gehouden met Koninginnedag. Tot morgenavond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. De gemeente meldt dat aan het begin van de avond tussen de 75 en 100.000 mensen langs de verschillende kraampjes en kleedjes struinden. Verwacht wordt dat de vrijmarkt in totaal 300.000 bezoekers zal trekken. Naast de Koninginnedag Vrijmarkt zijn er ook optredens binnen en buiten podia in Utrecht. In Amsterdam is het na de overwinning van Ajax op FC Twente even onrustig geweest op het Leidseplein. Er was een kleine vechtpartij tussen voetbalfans, maar de politie heeft niemand hoeven arresteren. Er waren zo'n 150 fans op het Leidseplein. Ajax kon vanmiddag kampioen worden, maar doordat Feyenoord...